De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo... en stortte tien minuten na het opstijgen neer in het oosten van het land... De twee piloten en zes passagiers hebben het niet overleefd. Een onderzoeksteam is onderweg naar het gebied. Nabestaanden hebben zich verzameld op het vliegveld Zorg en Hoop. Informatie wordt volgens hen nauwelijks verstrekt. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een toestel van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij verongelukt. In 2008 kwamen 19 mensen om het leven toen de Antonov waar ze in zaten neerstortte in het zuidoosten van Suriname. De Amerikaanse regering eist de garantie van BP dat het alle schade van de olieramp in de Golf van Mexico betaalt. Eerder deze maand beloofde de oliemaatschappij al de volledige schade te zullen vergoeden. Maar het Witte Huis wil nu horen hoe het bedrijf alles denkt te gaan betalen. BP is optimistisch over de nieuwe pogingen om het olielek te dichten. Het concern is sinds gisteren bezig om anderhalve kilometer lange buis in de kapotte olieleiding te schuiven. Gevreesd wordt dat het olielek de grootste milieuramp wordt in de geschiedenis van de VS. De politie heeft vier mensen opgepakt in verband met de vondst van 3000 kilo hash op een zeiljacht. De kustwacht kreeg het schip vrijdag in het vizier tijdens een patrouillevlucht boven de Waddenzee. Op de vraag waar de reis heen ging gaf de bemanning een verdachte verklaring. Gisteren is de marechaussee aan boord gegaan en werd de hash gevonden... Na ondervraging van de bemanning werd in de haven van Makkum nog een zeiljacht in beslag genomen. Dat is mogelijk betrokken bij de zaak. De vier verdachten, onder wie een Belg, zitten vast voor verhoor.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 surrounded by your photographs. I guess I never learn about today's. And will I ever learn? I wonder. I would run after.